Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Drie economen hebben zich teruggetrokken uit Herstel NL. Een initiatief om met een alternatieve corona-aanpak de lockdown te beëindigen. De afgelopen dagen lag het plan onder vuur, omdat het onhaalbaar zou zijn. Econoom Bas Jacobs vertrekt omdat de groep te activistisch zou zijn. Rabobank-directeur Barbara Baarsma en hoogleraar Koen Teulings zeggen op LinkedIn dat ze uit Herstel NL vertrekken. Een exacte reden wordt niet genoemd. De Amerikaanse president Biden spreekt van een hartverscheurende mijlpaal. Nu in zijn land meer dan 500.000 coronadoden zijn gemeld. Zo'n 28 miljoen Amerikanen zijn besmet geraakt met het virus. President Biden stak vannacht tijdens een speciale ceremonie een kaars aan voor de slachtoffers. De gemeente Haarlemmermeer in Noord-Holland is vorig jaar economisch het hardst getroffen door de coronacrisis, meldt het CBS. In de gemeente waar Schiphol ligt, kromt de economie met 18 procent. Ook Amsterdam werd bovengemiddeld hard geraakt... door het wegblijven van toerisme en de horeca die dicht is. Gemiddeld komt de economie in het hele land door de crisis 3 procent. Reizigers uit Nederland zijn sinds middernacht voorlopig niet meer welkom in Marokko. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Marokkaanse overheid dat besloten omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland hoog blijft. De ambassade in Rabat laat weten dat alle vluchten vanuit Nederland voorlopig zijn geschrapt. Dat geldt ook voor vluchten vanuit Duitsland, Turkije en Zwitserland naar Marokko. Leden van de coronagedragsunit van het RIVM vinden dat burgers meer inspraak moeten krijgen in het coronabeleid. Volgens de hoogleraren die het RIVM adviseren... hebben steeds meer mensen moeite om de maatregelen na te leven.